Door Megens met het NOS-journaal. Het staakt het vuren in het noordoosten van Syrië wordt permanent, zegt Turkije. De gevechtspauze ging vorige week in om de Koerdische milities de kans te geven zich terug te trekken uit het grensgebied. Turkije was daar binnengevallen om de milities te verdrijven. Nu er een permanent staakt het vuren is, trekt de Amerikaanse president Trump de sancties in die tegen Turkije waren aangekondigd. Trump claimt de uitkomst overigens als een die is bereikt door de Verenigde Staten. We hebben de levens van vele Koerden bespaard, zei Trump. Hij zei ook dat enkele Amerikaanse troepen in het land blijven om olievelden te bewaken. Eerder vandaag zei de Amerikaanse afgezant voor Syrië... dat de Amerikanen bewijs hebben gevonden voor oorlogsmisdaden... die de Turken in Syrië hebben gepleegd. In een bos bij Terheide in Noord-Brabant is een lichaam gevonden. De politie zegt dat het zeer waarschijnlijk gaat om de vermiste man uit Oosterhout... naar wie in de afgelopen week is gezocht. Zondag nog werd met 250 vrijwilligers naar de man gezocht. Hij heeft zelf een einde aan zijn leven gemaakt, zegt de politie. Het Openbaar Ministerie verdenkt een boer uit Werkhoven in Utrecht... van het stichten van twee branden en van witwassen. Tot nu toe werd hij alleen verdacht van het in brand steken van zijn boerderij in het Gooi. Maar hij is nu ook in beeld als verdachte van een brand vorig jaar in Kookten. De man had het huis gekocht voor zijn personeel... maar nog voordat de koopakte was gesloten ging het in vlammen op. Over het mogelijke witwassen wilde het OM vandaag verder niet zeggen. Dat onderzoek loopt nog. Vliegtuigbouwer Boeing heeft in het derde kwartaal fors minder winst geboekt dan vorig jaar. De winst daalde met meer dan de helft tot ruim 800 miljoen euro. Belangrijkste oorzaak is de crisis met de Boeing 737 MAX. Dat toestel staat al acht maanden aan de grond na vliegrampen in Indonesië en Ethiopië. Ook lijkt Boeing de dupe te zijn van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Het weer vanavond en vannacht bewolkt. Minimumtemperatuur 9 graden. Lokaal ontstaat ook mist. Ook morgen begint de dag met wat mist. Later wordt vanuit het westen de bewolking dikker. Maximum temperatuur morgen 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De A5 hoofddorp richting Amsterdam is dicht bij knooppunt Raasdorp na een ernstig ongeluk. Verkeer naar Haarlem kan het beste omrijden vanaf knooppunt De Hoek via de A4 en de A9.